I moved into the hotel, got a room with a shower. We lay and hear that watch tick hour after hour. Outside I hear the wind blowing away so strong. And me and Billy the Kid just Dat was uit 1989. Marty Stewart en Me and Billy the Kid. En sinds 12 augustus van dit jaar is hij geselecteerd om lid te worden van de Grand... Eh, nee, niet de Grand Ole Opry, want daar is hij al lid van. Van de Country Music Hall of Fame. Dus ik ben echt heel erg benieuwd, want hij hoort echt in dat rijtje thuis. Eh, we hebben wat volkmuziek voor jullie. Courtney Marie Andrews en Kindness of Strangers. En daarna gaan we naar de digitale brievenbus. when the words don't reach your lips in a lump inside your throat or in a pile of all the small talk and the ketchup and the air caught an iron to the bow, a symbol in your heart. Eh, e-mail. Via info.nl kregen wij muziek opgestuurd vanuit Noorwegen. Inmiddels hebben we al wat nummers van deze artiest gedraaid in de show. Maar eh, ik blijf een hele lekkere stem vinden, dus eh, ik gooi er weer eens wat tegenaan. Big B en As Long As I Don't Have You. Well, it ain't much that I want in this little life of mine. Just a whole lot of money. and to be a legend in my own time. A big house, drive a fancy car, a swimming pool in my backyard. But none of that stuff won't matter at all as long as I don't have you. As long as I don't have you. As long as I don't have you. None of that stuff won't matter at all long as I don't have you. religious man, but I do pray from time to time. And I hope the Lord will look down on me and grant me these prayers of mine. Private jets, tailored suits, custom hats, and snakeskin boots. Well, that will keep me from moaning the blues as long as I don't have you. As long as I don't have you. As long as I don't have you. None of that stuff won't matter at all long as I don't have you. Well, I know that I'm not the only man who ever dreamt of things like this. But they're all just material things that I reckon one doesn't need. And I'm just a simple man dreams I hope would come true. But none of that stuff won't matter at all. As long as I don't have you. As long as I don't have you. As long as I don't have you. None of that stuff won't matter at all. traditionele countrymuziek uit Noorwegen. Big B en As Long As I Don't Have You gaan onze, aan onze spiegelplaats. Daarvoor gaan we naar 1951 met een nummer van Lester Flat, Earl's Crux en de Foggy Mountain Boys. Maar dit is niet het origineel. Nee, nee, nee. Want in 1931 werd het voor het eerst opgenomen door Buster Carter en Preston Young met Posey Aurora op viool. Dus 1951 op de plaat gezet door Lester Flat. Samen met Earl's Crux en de Foggy Mountain Boys. En 20 jaar later in 1971 Buck Owens. Twee keer roll in my sweet baby's arms. Dit is de Nashville Spiegelplaat. beija back Then I'll roll in my sweet baby's arms radio show, Bluegrass Time. Alison Krauss en Union Station. In My Love Follows You Where You Go. Dat is toch een geruststellende gedachte. En van Bluegrass gaan we naar Country. In 1994 zetten Mary Chapin Carpenter dit nummer op de plaat. Op het album Stones in the Road kom je het ook tegen.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 Well, something happens when you find someone who makes you feel like you can do no wrong. Carpenter en Tender When I Want To Be. In het eerste uur hoorde je in Nashville Legends natuurlijk Joop al heel uitgebreid over deze meneer vertellen. Maar we doen het nog even dunnetjes over. 1977, Kenny Rogers en Lucille. Nashville Radio Show. Robbing the vault of more golden classics. In a bar in Toledo, across from the depot. On a bar stool, she took off her ring. I thought I'd get closer. So I walked on over. I sat down and asked her her name. When the drinks finally hit her, she said, I'm no quitter, but I finally quit living on dreams. I'm hungry for laughter and here ever after. I'm after whatever the other life brings. I saw him and I closely watched him. I thought how he looked out of place. He came to the woman who sat there beside me. He had a strange look on his face. The big hands were calloused. He looked like a mountain. For a minute I thought I was dead. But he started shaking, his big heart was breaking. He turned to the woman and said, You picked a fine time to leave me, Lucille. With four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times how she'd made him look small From the lights of the barroom To a rented hotel room We walked without talking at all Kenny Rogers. Dat was Lucille, 1977 alweer. Helaas is hij niet meer onder ons, maar zijn muziek blijft uiteraard bij ons. En nieuwe muziek, daar hebben we ook natuurlijk altijd ruimte voor hier bij de Nashville Radio Show. De gloednieuwe single van Darius Rucker.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 En we hebben wat muziek vanuit Australië voor jullie. Ik eh, kijk regelmatig op eh, internet op de Facebookpagina van de Country Journal. En dat is een, eh, site die eigenlijk zich eigenlijk helemaal bezighoudt met Australische artiesten. En er is dit er eentje van. Ik vond het een lekker nummer, dus heb ik hem voor jullie uitgekozen. Susan Moranti en Some Loving Left To Do. Day takes off her dream. Radio Show. Susan Moranti en Some Loving Left To Do. En muziek uit Nederland ontbreekt natuurlijk nooit bij de National Radio Show. Saskia en Serge, jawel, en Baby, I'll Give You Everything. I woke Saskia en Serge en Baby, I'll give you everything. Ja, dan moet je mee uitkijken hoor, dat niet al te veel weggeeft. We gaan nog een keertje naar onze maandartiest George Strait met een nummer uit 1989. Het is de derde single die werd uitgebracht van het album Beyond the Blue Neon. En is vernoemd naar de begeleidersband van George, want die heet The Ace in the Hole Band. Dus mag je drie keer raden hoe het nummer heet lekker, ga ik je vertellen. Ace in the Hole. Dit is de Nashville Maandartiest. You got to have an ace in the hole. A little secret that nobody knows. Life is a gamble, game we all play. But you need to save something for a rainy day. You've got to learn to play your cards right. If you expect to win in life. hole. If you're headed down a one-way street and you're not sure it's the way you want to go, in money or love or all the above, have a little more than what you show. When life deals out a surprise, have a few surprises of your own. No matter what you do matter where you go, you've got to have an ace in the hole. You've got twee nummers voor je van het Spotlight-album Hand Sewn Homegrown van Linda Ronstedt. En suggesties voor een volgend Spotlight-album mag je natuurlijk altijd aan ons laten weten via info.nashforradio.nl en schrijf dan eventjes in je e-mail om welke artiest, welk album en welke vier nummers het gaat. Maar je mag natuurlijk ook even een voicemail, sms of whatsapp sturen naar 06 428 44375 of voor buiten Nederland plus 31 6 44375. Gaat dit te snel? Kan je het ook allemaal op www.nashvilleradio.nl terugvinden. Ik zei het al, Handsome, Homegrown van Linda Ronstadt. Achter elkaar It's About Time en daarna een nummer geschreven door Randy Newman. En dat is Bad No One Ever Heard Is Bad. Dit is het Nashville Spotlight Album. It only seems like yesterday We got a restless look said goodbye album. home. I just can't stand being alone. Somebody somewhere, hear my plea. Send my baby home to me. It would make me so glad, cause no one ever heard this bad.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 Aaron Lines en Lights of My Hometown. Het zit er wel rap. De Nashville Radio Show is alweer klaar voor deze week. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog wat voor je klaarstaan van Fuzzy and the Rust Bells en That Sweet Song.